die met die bolhoed en die baard ook weer. Nou, ik ga lekker naar de apres-ski hut. Oké okay,